Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We pakken steeds minder vaak een A-merk uit het supermarktschap. Onderzoekers zeggen dat veel mensen vanwege de hoge prijzen voor goedkopere huismerken kiezen. A-merken hebben daardoor vorig jaar honderden miljoenen euro's minder verdiend. Ook kiezen we vaker voor andere producten, zegt deze expert. Kochten we in het verleden vooral rosbief en frikando. Nou, die staan zwaar onder druk. En we kopen de goedkope varianten, zoals gekookte worst. Ja, en welke merken ondanks de hoge prijzen de meeste omzet draaien? Dat zijn Marlboro en Camel. Dat zijn sigarettenmerken. Dat zijn wel de nummers 1 en 2 op dit moment. Maar niet voor lang. Vanaf volgend jaar is tabakverkopen namelijk verboden in de supermarkt. Het dodental van een brand in een ziekenhuis in de Chinese hoofdstad Peking is opgelopen naar 29, zegt persbureau AP. De brand brak gistermiddag uit. Online gaan er beelden rond van mensen die uit het gebouw ontsnappen via aan elkaar geknoopte lakens. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, dat weten we nog niet. En scholieren kopen steeds vaker vapes, hash en harddrugs via Snapchat, staat in het parool. De couriers die het spul komen brengen zijn vaak niet veel ouder dan de scholieren zelf. Volgens de politie zijn de Snapchat-dealers lastig te traceren... doordat alle berichten versleuteld zijn. En belandt jouw dartpijl ook altijd ver naast het bord als je gooit? Nou, dan is dit iets voor jou. Studenten van de TU Delft hebben namelijk een superpijl gemaakt. Die zwabbert minder in de lucht en heeft dus een grotere kans dat hij de bolzaai raakt. Er is in elk geval één fan, zegt RTL Nieuws, namelijk meesterdarter Raymond van Barneveld. Nee, fantastisch. Ja, eh, eh, het voelt lekker. Het, dit, is niet gek of zo, weet je. Kijk, eh, normaal kan je een pijl dus hier achterin gooien. Nou, dat kan dus hier al niet meer. De flight kan ook niet op de grond vallen. Nou, is echt wel serieus over nagedacht. Ja, dat is even wennen. Eh, maar maar ja, als je er even mee gooit, dan, dan eh, valt het als een, als een malle. De pijl moet nog flink getest en verbeterd worden... maar dit zou volgens kenners zomaar een grote revolutie in de dartwereld kunnen zijn. En het weer nog. In het zuiden zijn er nu nog wolken. Verder overal veel opklaringen. Het wordt vandaag behoorlijk zonnig. Vanmiddag kunnen er alleen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het meeste oponthoud heb je op de A10, op de ring noord van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam. Voor de Koentunnel heb je nog 20 minuten vertraging. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer.